Moutschreurs met het NOS Journaal. Opnieuw een flinke loonsverhoging bij een bank. De Volkskrant meldt dat de topman van Van Landschot... er in een beloningsvoorstel ruim 20 op vooruit gaat. En dat komt neer op anderhalf miljoen euro per jaar. De aandeelhouders van Van Landschot moeten wel nog eind volgende maand akkoord gaan. Een maand geleden was er nog veel kritiek op de salarisverhoging... van de topman van ING. Die verhoging van 50 werd uiteindelijk ingetrokken. President Trump wil nog steeds dat Amerikaanse militairen zo snel mogelijk Syrië verlaten. Dat heeft de woordvoerder van het Witte Huis bekendgemaakt. De Franse president Macron zei gisteravond dat hij Trump ervan had overtuigd om langer militair aanwezig te blijven in Syrië. Volgens het Witte Huis is de missie niet veranderd, ook niet na de aanvallen op doelen in Syrië vrijdagnacht. Amerika is vastberaden om IS in Syrië te verpletteren. Zeker vier op de tien Nederlanders worstelen met financiële administratie. Ze hebben geen overzicht omdat rekeningen op verschillende manieren binnenkomen, bijvoorbeeld per post en per e-mail. Daarnaast zijn er steeds meer abonnementen. Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat deze groep ook meer betalingsachterstanden heeft en vaker rood staat. Het zijn vooral ouderen die niet zo handig zijn met computers en mensen onder de 35. Die hebben juist vaak moeite hun administratie te organiseren. Zo'n 150 boze Ajax-supporters hebben gisteravond in Amsterdam de spelersbus tegengehouden. Ze stonden bij de Johan Cruijff Arena de bus op te wachten na de verloren wedstrijd tegen PSV, dat landskampioen werd. Volgens getuigen was de sfeer bedreigend. Er was ook politie. De supporters eisten het vertrek van directeur Edwin van der Sar. Die ging samen met trainer Erik ten Hag in een gesprek met de groep. Even na tien uur mocht de bus doorrijden. Het weer, eerst nog veel bewolking met landinwaarts soms een bui.